Het is normaal gesproken een feestje, maar Washington is nu helemaal geen gezellige plek. Overal staan hekken, tanks en militairen. Voor de zekerheid is de stad op slot. Toch zijn sommige mensen alsnog naar Washington gereisd om iets van de inauguratie mee te pikken. Zoals deze man die maanden geleden een ticket boekte, want hij zeker wist dat Trump zou winnen. I had planned this trip some time back, knowing Trump was going win. Instead of canceling everything, I decided to come anyway. Vanavond om 6 uur is de inauguratie. Dat hoor je dan natuurlijk bij ons alles over. De GGD's waarschuwen voor vaccinatieoplichters. Een groep met de naam Team Thuiszorg belt mensen op... en geeft een datum waarop ze een prik kunnen halen... gevolgd door een tikkie van 72 euro. De GGD zegt dat de vaccinatie altijd gratis is... en roept mensen op om de politie te bellen als ze een telefoontje van die oplichters hebben gehad. Vorig jaar heeft onze overheid ongeveer 50.000 reizigers uit het buitenland teruggehaald die daar waren gestrand. Dat is uniek, zegt Buitenlandse Zaken, want in 2019 waren het er nul. Dat had allemaal te maken met de coronapandemie. Daardoor moesten veel reizigers hals over kop terug, terwijl veel vluchten niet meer gingen. Vanochtend wordt er door het kabinet verder overlegd over de avondklok. Het zou betekenen dat je waarschijnlijk tussen half negen s'avonds en half vijf s ochtends de deur niet uit mag zonder goede reden. Marktplaats duiken daardoor allemaal advertenties op van thuisbezorgd jassen. Want met een jas voor een maaltijd bezorgen mag je nog wel de straat op, is het idee. Deze bezorger zette voor de gein zijn jas te koop en had al flink kunnen cashen, vertelde hij aan Hart van Nederland. 250. <laughs> ja, serieus, kan maar. Ja. Maar wat ik al zei, ik vind, hem, ik vind het een prachtige jas en ik, ja, ik ken prima hier, zeg maar. Eh, ik hoef hem niet per se te verkopen, zeg maar. Ja, nou ja, als er iemand is die echt, eh, hè, als ik eh, mezelf Bill Gates kan noemen na deze avond, dan doe ik het zeker weg, ja thuisbezorgd is er helemaal niet blij mee en wil dat Marktplaats de advertenties verwijdert. Het weer, het waait flink, vooral langs de kust. In het noorden kan het een beetje regenen. Het wordt vandaag 9 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A10, Watergraafmeer Nieuwe Meer, 10 minuten vertraging bij Amsterdam Hemhavens.